Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer praat over de uitslag van de verkiezingen. Ze buigen zich over de vraag hoe het nu verder moet. Het voorstel van verkenner Koolmees is dat D66 en CDA nu eerst met elkaar een begin gaan maken aan een plan voor een nieuw kabinet. Vindt Jette van D66 een goed idee, zei hij zojuist. Daarom zal ik vandaag voorstellen om twee informateurs aan te wijzen. Informateurs die D66 en CDA gaan helpen om snel een positieve en inhoudelijke agenda voor Nederland neer te leggen. Het gaat om partijbobo's Buma van het CDA en Weijers van D66. De Tweede Kamer gaat later vandaag beslissen of die inderdaad aan de slag mogen. De ASN-bank gaat de komende twee jaar 850 tot 950 banen schrappen. Daarmee wil de bank geld besparen, zegt mijn collega Aida Brands. Op dit moment is de bank nog volledig in handen van de staat. Dat is het al sinds 2013. En de bedoeling is dat de bank uiteindelijk verkocht gaat worden. Maar ja, daarvoor moeten eh, ze wel eerst financieel wat beter hun zaakjes op orde hebben. En eh, de hoop is dat eh, met het schrappen van deze banen zo'n 80 miljoen euro bespaard gaat worden. De afgelopen twee jaar verdwenen bij de bank ook ook al honderd ba honderden banen, precies om dezelfde reden. Alle zorgverzekeraars hebben hun premies voor volgend jaar bekendgemaakt. Er verandert weinig. Bij sommige verzekeraars betaal je evenveel als dit jaar. Bij anderen is het elke maand een paar euro meer of minder dan nu. En een paar dagen nog en dan is het zover. Dan is de intocht van Sinterklaas. Die is dit jaar op Texel. De stoomboot komt aan in de haven van Oude Schild. De voorbereidingen daar zijn in volle gang, zegt de burgemeester. Er wordt ontzettend hard gewerkt om die hele haven eh, eh, klaar te krijgen. Klaar te stomen zou je misschien kunnen zeggen voor zaterdag. We verwachten dat al veel mensen op het eiland zullen zijn. Eh, de de vaart twee keer per uur zoals we dat op hoogtijdagen gewoon gewend zijn. Er zijn gratis pendeldiensten vanaf Den Burg naar deze locatie. En we hebben parkeerplaatsen, maar als je daar gebruik van wil maken zorg dat je op tijd komt. Hij denkt dat er 16.000 mensen naar het eiland komen voor de intocht. En het weer nog in het westen kans op een buitje. Verder is het droog met in het oosten en in Limburg ook wat zon. Vanmiddag trekt het dicht en kan het gaan regenen bij 14 tot max 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 4 kilometer file.